Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt dat het Nederlandse spoorwegennet bijna vol zit. In de dienstregeling van komend jaar staan 2,2 miljoen ritten van passagierstreinen ingepland. Ook het goederenvervoer groeit door. Voor 2019 staan 8% meer goederentreinen ingepland dan dit jaar. Volgens ProRail is meer spoor geen oplossing. Wel kunnen treinen nog nauwkeuriger worden ingepland. Zaterdag waarschuwde NS-topman Van Bokstol ook al dat de grens van het spoorsysteem bijna is bereikt. Een van de voortrekkers van de MeToo-beweging wordt nu zelf beschuldigd van seksueel wangedrag. De Italiaanse actrice Asia Argento, die filmproducent Harvey Weinstein beschuldigde, zou in 2013 een minderjarige acteur hebben aangerand. Na afgelopen maanden zou ze hem 380.000 dollar zwijggeld hebben betaald, meldt de New York Times. Bij de aardbevingen van gisteren in Indonesië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens de reddingsdienst is er één dode op Lombok en één op het eiland Sumbawa. Ze kwamen om het leven toen hun huis instortte. De twee aardbevingen van gisteren hadden een kracht van 6,3 en 6,9. Tientallen Zuid-Koreanen zijn de grens met het noorden overgestoken voor een reunie met hun familie. Voor de tijdelijke hereniging zijn afspraken gemaakt nu de betrekkingen tussen Zuid- en Noord-Korea zijn verbeterd. Veel Koreaanse families zijn verscheurd sinds de oorlog in de jaren 50. Deze week krijgen 180 families de kans op een weerzien. De Nederlandse industrie heeft voor het zevende kwartaal op rij de omzet zien stijgen, meldt het CBS. Gemiddeld was de groei afgelopen kwartaal 6,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Sectoren als aardolie, rubber, chemie en farmacie groeiden het sterkst. De bedrijven maken zich wel steeds meer zorgen over het gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Ze zijn bang dat dat de groei in de weg zit.